Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De Tweede Kamer ziet er niets in om pomphouders weer alcohol te laten verkopen. Pompstations maakten vandaag bekend dat vanaf volgende maand op verschillende plaatsen weer bier en wijn kan worden gekocht. Het is verboden, maar de pomphouders willen een proefproces uitlokken. Volgens de pomphouders is niet gebleken dat het aantal verkeersslachtoffers door het verbod is gedaald. Aan een Kamermeerderheid wil niets aan de regels veranderen. Thaise regering heeft zich laten overvallen door de overstromingen die het land teisteren. Dat heeft de nieuwe premier van Thailand toegegeven. Ze vroeg om genade van de media en solidariteit van het volk. Premier zei dat haar kabinet er alles aan doet om zo duidelijk mogelijke informatie te geven over de dreiging. Maar volgens een peiling heeft 87% van het volk geen vertrouwen meer in de coördinatie van de ramp. De hoofdstad Bangkok krijgt mogelijk toch te maken met overstromingen, terwijl de overheid eerder zei dat de hoofdstad gespaard zou blijven. Frans schrijfster Tristan Banon ziet af van een civiele zaak tegen Dominique Strauss-Kaan. Ze zegt dat het belangrijkste is dat ze als slachtoffer is erkend. Het Franse Openbaar Ministerie besloot vorige week om de voormalig IMF-topman niet te vervolgen voor verkrachting, omdat daar te weinig bewijs voor is. Maar uit de ondervragingen met Strauss-Kaan bleek wel dat er sprake is geweest van aanranding. Alleen kan hij daarvoor niet meer worden vervolgd omdat het misdrijf verjaard is. Banon ziet deze verklaring van het Openbaar Ministerie als een erkenning dat ze slachtoffer is. In Athene en andere Griekse steden zijn tienduizenden mensen op de been om te protesteren tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Vandaag is een 48 uur staking begonnen. Het Griekse parlement stemt vandaag en morgen over nieuwe bezuinigingen. Volgens de minister van Financiën moet Griekenland zich door de crisis heen worstelen... te voorkomen dat het helemaal misgaat. Het weer, wolkenvelden, zonnige periode en verspreid over het land buien. Kleine kans op onweer. En het wordt ongeveer 11 graden. Morgen vrijwel hetzelfde, maar iets kouder. Het is dan 10 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor het Hoevelaken een file van 4 kilometer. Het is druk op de wegen rond Rotterdam na een ongeluk op de A20. Op de A13 richting Rotterdam staat voor knopend Kleinpolderplein een file van 2 kilometer. Op de A16 richting Rotterdam voor knopend de Brechtseplein 2. Op de A20 Gouda Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Voor Rotterdam Centrum staat een 6 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer richting Hoek van Holland kwijt er vanaf knopen de Brechtseplein omrijden via de A16 richting Breda. Na over de A15 en de A4 door de Benelux-tunnel.